10 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Het kabinet zou bereid zijn om de AOW-leeftijd minder snel te verhogen dan nu gepland is. De pensioenleeftijd van 67 wordt dan niet in 2021, maar waarschijnlijk pas vier jaar later bereikt. Diverse betrokkenen bij de onderhandelingen zeggen tegen de Volkskrant dat minister Koolmees met dit aanbod is gekomen. Met zijn tegemoetkoming ter waarde van 500 miljoen euro... zou het kabinet met name vakbond FNV over de streep willen trekken. Het overleg over een pensioenakkoord verloopt tot nu toe stroef. Een minder snelle stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd... moet vooral lucht geven aan 60-plussers... die veel later met pensioen kunnen dan zij tien jaar geleden nog dachten. Afgelopen nacht zijn in Asten in Brabant diverse branden gesticht. Volgens inwoners zijn er tenminste zes branden geweest. Daarbij gingen onder meer auto's, een vouwwagen, een container en een schuur in vlammen op. De politie vermoedt dat de branden zijn aangestoken... en is op zoek naar een kale, blanke, brildragende man van middelbare leeftijd. Steeds meer buren beginnen een buurt-app. Niet alleen vanwege de veiligheid in de wijk... maar ook om het onderlinge contact te verbeteren. Al tienduizenden mensen hebben zich aangemeld bij buurtapp.nl... of gebruiken het Amerikaanse Nextdoor. Je deelt zo berichten met elkaar, je kunt profielen van je buren bekijken... en je kunt lijstjes behouden van, eh, bijhouden van klussen die in de buurt moeten gebeuren. Mensen vinden hun buurt socialer, veiliger en gezelliger... sinds ze zo'n app hebben. Op de WK Judo in Azerbeidzjan is Henk Groel al snel uitgeschakeld. In de tweede ronde in de klasse boven 100 kilogram... verloor hij met een ippon van de Tsjech Krapalek. Roy Meijer overleefde de tweede ronde wel. Hij vocht zich in de verlenging langs de Tunesiër Jaballa. Dan nog het weer, steeds meer zon. Het wordt vanmiddag 17 tot 19 graden. Morgen wordt het met 19 tot 22 graden nog wat warmer. En het is stralend weer en nauwelijks bewolking. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er is nog wat vertraging op de A6 richting Muiden bij Almere Stad. Twee kilometer door een kapotte vrachtwagen.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 We're gonna make love. Oh. you make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna look. You make me wanna fall make me wanna surrender my soul.